8 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Mensen die geen recht hebben op asiel moeten sneller terug naar hun eigen land. Het terugkeerbeleid moet effectiever, vinden Europese ministers en staatssecretarissen die over asielzaken gaan. Het gaat dan om economische vluchtelingen. Staatssecretaris Dijkhoff vindt dat landen die afgewezen asielzoekers niet terug willen... hard moeten worden aangepakt, bijvoorbeeld met economische maatregelen of het stopzetten van hulp. In Heergewaard onderzoekt de politie de dood van een baby. Het lichaampje werd vanmiddag in een tas op straat gevonden. De politie heeft nog niet gezegd of het een jongen of meisje is... en weet nog niet wat de doodsoorzaak is. Buurtbewoners zeggen tegen RTV Noord-Holland... dat het kindje ongeveer een jaar oud was. De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk weten of het kabinet inderdaad achterloopt... met het halen van energiedoelen. Partijen willen dat minister Kamp met cijfers komt... Vandaag lekte uit dat het kabinet niet op koers ligt. Volgens het energieakkoord zou het aandeel duurzame energie in 2020 op 14 procent moeten liggen. Maar volgens de uitgelekte cijfers komt het uit op nog geen 12 procent. De PvdA verwacht grote problemen als de berichten kloppen. De politie Rotterdam heeft ruim 2200 kaarten en brieven gekregen voor een zwaargewonde motoragent. De commissaris bedankt mensen voor hun medeleven. De agent werd vorige week op de A15 aangereden door een vrachtwagen. Eerst werd gedacht dat het opzettelijk gebeurde, maar volgens justitie was dat niet het geval. Judoka Guillaume Elmond stopt meteen met zijn topsportcarrière. Volgens de Judobond Nederland heeft de wereldkampioen van 2005 een biceps pace afgescheurd. Het herstel duurt minimaal drie maanden en daarop heeft Elmond besloten te stoppen met topsport. De 34-jarige judoka was nog in de race voor een startbewijs voor de Spelen in Rio. Het weer op veel plaatsen bewolkt en wat motregen. Morgen opnieuw veel bewolking en lokaal wat regen. In het westen kan de zon even schijnen.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 Hé, hey, die doet mij erg denken aan een beetje de piratenperiode. Sorry eh, Andor, hij stond in de computer, maar ik ga hem toch nog een keertje draaien. Maar dan wel in de 6 minuten versie. Hier is uh, en Cole en A Deeper Love. CFM Zandvoort. Ja, dat is een beetje waarom het eh, station een beetje ook groot eh, geworden is. Met eh, figuren als uh, Robbie H. en Dirk van Duin en noem ze maar op. dit was een beetje de periode dat we nog een beetje stout en ondeugend waren. En ergens in de zolderkamer bezig waren. En toen heden we toch zolderkamerartiesten en waren we eterpiraatjes. En dit dateert uit die periode. Deeper Love, uh, en Cole uit 1991... Ik ga eens even kijken, hè, want eh, de twee heren... Eh, ja, want die andere is er ook inmiddels. <laughs> Ja, het, was altijd, e- het is even schrikken met, eh, met, met deze twee heren. Nou, Ramon is, is bekend. die is gekomen vanwege dus zijn SEO die we hier hebben. Dus, eh, dus eh, wat dat, eh, is, is dat geen probleem. Ja, wacht even, sorry. Ja, Ja, ja, ik drink tegenwoordig geen koffie meer. Alleen, dus is, ben je of niet? Nee, dat gaat best, gaat best wel goed. Maar we hadden het laatst over de koffie. En toen dacht ik, oh ja, shit. Dat, eigenlijk weet Jaap dat nog niet. Maar... Oh, ben je gestopt? ik ben gestopt. Hij is ermee gestopt. Ja. Nou, dat is jammer nou. Dus tot Hebben we, we lekker geurige, weet ik veel wat. En, eh, ik, ik, ga zo wel even ruiken, maar ik, ik hou het wel bij ruiken. <laughs> dus het eh, is, dus, ja. Dus, dus het is een andere vorm van verslaving. Dus het, eh, het ruiken aan koffie. ja. <laughs> Dat is ja, goed. Met wat ene half en dan begin je met het andere. En de andere helft, dat is lieve Liebe. Yes. Goedenavond. Hallo. Ja, wie zijn het dan? Nou, dat zijn de heren Wilfie en Nomar dat zijn de, de, twee mannen die, eh, die vanaf juli... op het moment dat ik op een gegeven moment eh, een, eh, een clip online kreeg... zegt uh, Rommel, kun je hem nog even promoten bij RTL Late Night? Ja, dat heb ik gedaan. Maar ze <laughs> hebben er verder geen ene malle moer mee gedaan. Dus, dus ja, wat dat er gaat, vind het wel jammer. Dat is dan weer jammer, ja. Was, was dat jammer. ja. Terwijl het toch een heel leuk, leuk nummer is, eerlijk gezegd. Ja. ik heb hem ontzettend eh, veel gedraaid eh, in die periode. Ik geloof al uh, zes, zeven uitzendingen achter elkaar heb ik hem, heb ik hem in de ether lopen pompen. Dus wat dat gaat... voor dat. <laughs> Ja, maar ja, ik, ik ben maar slechts een bescheiden speler in dit hele geheel. Dus, ehm, maar vanavond zijn jullie te gast. Yes. Dus We, gaan, we gaan even soundchecken. dus dat, dat, dat gaan we zo doen. Eh, daar heb ik een klein beetje rekening mee gehouden. Dus eh, we hebben de eerste zes minuten even eh, een beetje... Dat is een friek plaatje van mij. Maar goed, we gaan zo direct nog weer even twee nummers draaien. Dus ik zou zeggen, ga lekker je ding doen. En dan, want Marcus die zal, zal de soundcheck verder voor zijn rekening nemen. En dan gaan we, als het goed is, zo dadelijk rond tien voor half negen beginnen, denk ik. All right. helemaal goed. Eh, dat, eh, dat was even het voorstelrondje van, eh, van vanavond. nou ja, ik, één bekende en één ja, die, is, die is sinds kort daar. nou ja, Wilfie en Oma bestaan al wat, wat langer. Maar voor nieuw is het in ieder geval nieuw. Ehm, goed, wij weer verder even met de muziek. Ehm, hij is erg actueel vandaag de dag. En wat was, was nou het, het leuke eraan? Ehm, gisteren, uh, en eergisteren eigenlijk, eh, domineert eh, ja, de hele vluchtelingenproblematiek. Die, die domineert het nieuws op dit moment. En je kan bijna nergens komen in Permanent of in Almere. Of Geert Wilders steekt zijn kop op. Nou is er een man hier in Nederland en die heeft een protestliedje gemaakt. En dat is niet zomaar een protestliedje, dat is Rogier Pelgrim. Dus ik dacht, kom op, ik, eh, ik stuur de link van de clip en ik twitter dat door aan Geert Wilders. En ik zeg er verder helemaal niks bij. En wie, van wie kreeg ik het favoriete uh, sterretje op eh, Twitter? Juist, van Rogier Pelgrim. Hier is Won't Go Back. survive, but it's complicated. We want more. You can feel, but you can't explain it. Necessary walls of stone. and we Eh, Brighter Light. En dit was Voices. Daarvoor hoorde je Aina met eh, Niet eh, Vanavond. En Aina die gaat, als het goed is, proberen geld bij elkaar te sparen... om ja, min of meer een, een, album uit te brengen. Dat doet ze via Voor de Kunst. Ik weet niet of de heren tegenover mij dat ook doen. Wil en Nomar. Of ze ook, gaan jullie ook of niet? Ja, voor een, eh, voor een albumetje of niet? Eh? nee, nee, nee, nee. Toch niet? We het allemaal op eigen, eh, op eigen kosten te doen. Eigen kosten. Ja, ja dat is, dat is een beetje de, de onderneming natuurlijk. De ondernemingsgeest van deze twee muzikale vrienden die, die tegenover me staan. Ehm, nou, heren, welke, welke twee heren mogen... Of welke twee, twee heren, welke twee nummers mogen we gaan horen? we gaan nu beginnen met een nieuwe. En die heet Whistling On. Komt op de EP. Ja. Whistling on en daarachter... Ik ik, denk, Everybody. Laten we dan Everybody. Oké, nou, dat is de Whistling On en Everybody. Laten we horen. <laughs> other day, I bumped into this guy, and at first I thought he was sky high. Sky high on Molly or something. He felt the gazing from my eyes, so much for my disguise, and then he told me, he told me, You think I'm high, but I'm sick and I'll die. In my dreams, voices of my lovers sing to me. I am scared. My neighbor said my cat is missing for a week now. Tell me he's not dead. Two tears in his eyes. Lost his wife about five years ago. But the radio goes on and on and on. After all, we're creating universe with our mind. het laatste klankje van de gitaar eh, geklonken heeft. Eh, nou, daar, daar, komt hij dan. Eh, de single die we natuurlijk de afgelopen zomer een beetje hier gedraaid hebben. waarmee onze luisteraars bijna geterroriseerd hebben. Ja. Everybody. Everybody. Everybody. Yeah. was born in a country where people play it safe. They say, don't stick your head out, don't stick your head out. But I bet I'm not the only one who's got something to say. Let's stick our heads out, better stick our heads out. Cause we got nothing to lose. Got so much to give, yeah. Everybody What goes around, baby, comes around, baby. Cause we got nothing to lose, yet so much to give. drummer boy goes rap up up um yeah. And as the sun comes down, we raise our glass up high. Go ahead and give me some while the drummer boy goes. bum, yeah. Go ahead and give me some while the drummer boy goes. Ja, en zo werd er een eind aan uh, gemaakt. Uh, nou heb ik begrepen dat uh, Lieve een ja, die heeft eh, een gemeenschappelijke vriend. Die ken ik dus ook. Eh, die is ooit hier is eh, binnen geweest, maar dat was nog in de oude studio. Okay. Toen vormde hij een band met onder andere Jacqueline Neslo. Nou, dan uh, zit al te knikken. Dan weet hij al ongeveer welke kant het op gaat. Hij heeft iets te maken ook met Martijn van Waveren. Die we straks ook nog tegen gaan komen bij One Clueless Friend. Hij schijnt ook te produceren met de beetje de grote van de aarde, dus langzamerhand. Maar dit was het nijvere werkje wat hij vroeger eh, deed. Eh, dat was Bees Noir. En eh, ik heb er toch nog iets uit de oude archieven gevonden. Dat zal hij misschien niet helemaal leuk vinden. Maar het klinkt toch wel een beetje leuk hoor eerlijk gezegd. Hier is Your Love van Base Noir. Let's go outside and let the music play. Life is short to waste it. Enjoy the moments, hold on tight to the ones that you love. And everything is gonna be alright. Don't you ever stop, now do it again. I will never stop, now do it again. Don't you ever stop, now do it again. Uh. Today's gonna be my day. It's time to make some changes and choose to go another way. I just wanna have some fun. Let the good times roll this way. Let your worries come undone, and today will be your day. Don't you ever stop now, do it again. I will never stop now, do it again. Don't you ever stop now. dat was hem helemaal. Zoals wij ze in, eh, vorig jaar in april hier in de studio hebben gehad. Julius. En eh, ze hebben enorm, het is een enorme vlucht eh, met die jongens gegaan. Zo hebben ze tijdens de U2-concerten in de Heineken Music Hall... Nee, in de Ziggo Dome, ik moet het wel goed zeggen... Dat is natuurlijk even niks vergeleken met de Heineken Musical. Daar gaat de Heineken Musical drie keer of vier keer wel uit. Ehm, daar eh, hebben zij eh, zeg maar het eh, laatste gedeelte van, van het programma voor de rekening genomen. Toen U2 klaar was, dan, toen kwamen de heren van Julius nog om de mensen aangenaam met muziek te verrassen. En dat mogen ze straks in november nog een keer doen. Met de Simple Minds mogen ze dat nog een keer doen. En de opname die je hebt kunnen horen, dat was onze eigen opname die we hier hebben gemaakt. Dankzij niemand minder dan Marcus van Dam. Yeah. En hij staat nu ook eh, weer eh, achter de knoppen om Wilfie en nog, eh, nog van de nodige geluiden te gaan voorzien. We hadden net eh, eh, twee nummers, waaronder de, de hit eigenlijk. Want ja, uh, dat RTL Late Night dat heeft laten lopen, dat, dat verbaast mij. Dat wij ook niet. Ja, dat, dat vind ik toch een beetje... iets, iets, ik vind het toch een beetje een misser van Umberto, eerlijk gezegd. De zijde van het verhaal. Ja, maar, maar het leuke is, ik, ik kom nog wel eens in Amsterdam bij een, een of schadeplatform. En een, een verdieping lager zouden ze komen te gaan zitten met RTL Late Night. Dus nou, eh, of dat nog doorgaat, dat weet ik dus niet. Maar, eh, maar het is wel gemiste kans. Dus, Umberto, als je zit te luisteren... vast wel niet naar de, wat, wat uh, Alternative FM. Wat de, wat de F is Alternative FM. Nou, <laughs> nou wij zijn gewoon, wij hebben gewoon, ja, wij hebben gewoon je Special en uh, Sue the Night hier voortgebracht, vrienden. Dus het is niet zomaar wat. En dat betekent dus dat Wilfie Nomar zomaar over een maand wel bij 3FM eh, terecht eh, kunnen komen. Want ja, ja you never know. Eh, dus, de vraag is aan Ramon en Lieve. Welke twee nummers gaan jullie spelen? We gaan nu een koffer doen die we een tijdje geleden bij 158 ook hebben gedaan. Volgens mij hebben we hem ook online gezet. Ja. ja. ja. Die gaan we spelen van Queen Bee. Queen Bee. Ja. Queen Queen Bee. En wij gaan daarna nog een nieuw eigen nummer doen. Dat heet Smile. Oké, okay, laat maar Alright. Let's go. Yeah. History in the making. Part 2. So crazy right now. W. N. And the crew. Here we go. Let's go. I look and stare so deep in your eyes. I'm touching you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name two or three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling in my pride is to want to blame. Cause I know I don't understand just how your love you're doing no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love. It's got me looking, got me looking so crazy in love. Looking so crazy in love. It's got me looking, got me looking so crazy in love. Whoa, oh, oh, oh, oh, oh, oh, no, no. Whoa, oh, oh, oh, oh, oh, oh, no, no. Whoa, oh, oh, oh, oh, oh. When I talk to my friends so quietly, we should think she is looking what she did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you thought that I thought I knew is the beat that my heart skips when I'm with you. Cause I still don't understand just how your love you're doing, no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love. Looking got me looking so crazy in love. Looking so crazy in love. Come on. You got me looking so crazy myself lately. I'm foolish, I don't do this. I've been playing myself. Baby, I don't. het, eh, voor, eh, het, lijkt me wel eh, crazy right now. Beyoncé? <laughs> Beyoncé? Queen B, Queen Bee? Queen Bee, inderdaad. Queen Bee, Beyoncé. Eh, ik mis alleen eh, de lange benen en, eh, het, <laughs> en het maatwerk en het gegoten jurkje mis ik erbij. En de dame in kwestie. Dus het had wel mooi geweest als ze er ook echt had gestaan, denk ik eerlijk gezegd. Sorry. Ja, dat maakt niet uit. het nieuwe nummer wat, wat jullie ook nog willen laten horen. Ik zou zeggen, steek van wal. Smile. Come on. You look like hell today. Cause even though you do know that it's so true, don't let them get you, stir you up, and lose yourself because of somebody else. Lift the corners of your lips and just let it go. Just let it go. Now smile. Woo. Just smile. Now think of what you got. Complain about what not. Compare your FML to more shitty ones instead. Don't let them get you, stir you up, and lose yourself because of somebody else. Lift the corners of your lips and just let it go. Just let it go. Now smile. Yeah, yeah. the bitter truth that the hate is trying to prove. They're trying to prove. And don't hide the face that is meant to color up the gray of the day. The gray of the day. Don't be a slave to the bitter truth that the hate is trying to prove. They're trying to prove. And don't hide the face that is meant to color up the gray of the the gray of the day. heren, eh, het, uh, het fotootje eh, staat al online. En met het nummer Smalen heb ik ook even meteen in het verhaaltje meegenomen. Want ja, het, de wereld kan ook wel een beetje vrolijkheid en optimisme wel gebruiken, denk ik eerlijk gezegd. en dat was toch wel heel duidelijk. En dat was toch wel heel duidelijk in het liedje terug te horen. Dus helemaal goed. En aangezien de dagen toch alweer wat korter worden... en we toch een beetje de andere kant op gaan van het uh, jaargetijde... kunnen we maar beter, nou ja, uh, inderdaad uh, meer licht eh, krijgen. En die hebben ze dus hier al laten horen. Hide and Seek van Gabi Lieve samen met Jaap Rezema, Dat is die man uit The Voice. Kennen we hem nog. en nu klinkt dat zo. twee, Gabby Lieve en uh, Jaap Reesemaan. Jake Rees, zoals die ook wordt eh, genoemd. Eh, we kennen hem natuurlijk van dat mooie programma wat Sean de Mol heeft geproduceerd destijds. En waar hij ook behoorlijk wat mee, mee, voor elkaar heeft weten te krijgen. het bracht de tijd op nou 7 minuten voor negen. 9. Dat betekent dat we er nog eentje kunnen draaien tot aan het nieuws van 9 uur. Maar dat doen we niet zomaar. voordat we dat doen gaan we er nog eh, even nog iets eh, zeggen. Eh, we hadden vanavond dus met, niet vanavond, met, met Aina. zij is dus, wat ik al zei, met een crowdfunding project bezig. Ze heeft afgelopen jaar bij de Rob Akda Award meegedaan. En dat is ook weer een mooi bruggetje om dan weer wat over die Rob Akda Award te vertellen. Want... Sander, die ook bij ons hier bezig is om als extra ja, joker mee te doen. Ah, is niet geheel onbelangrijk, want hij moet de, de, camera in de gaten houden. Eh, die eh, wist mij nog even iets eh, door te, te brieven over de Rob Akda wordt, Want die gaat ook weer beginnen. Want volgende maand dan is het seizoen 2015-2016 alweer. De eerste voorronde, om maar even twee of er even wat namen te noemen. Tender Junks in Gravy. Dat is een hele zware band. Twice the Same, die kennen we nog. Want Richie Lee, die hebben we hier ook een paar keer gedraaid met, met een nummer. En Surf Aid Kid, Trouts. En dan Godworst. En die komen 19 eh, november hier eh, naar eh, Alternatieve FM. Zwaar bent. Je zou bijna zeggen van wat, gaan, wat gaan die jongens dan doen? Nou, ze gaan spelen. Maar wees gerust. Het geluid zal tot een minimum beperkt zijn. Dat, tenminste, dat heeft het Marlene Sheriffs mij laten weten. Want dat is de enige dame in het gezelschap. En uh, Godworst is weer na zoveel tijd weer actief. En Lisa de Lumberjacks, die we hier 24 september hebben gehad, eh, die doen ook mee. Nou, dat eh, zijn zo'n beetje de wapenfeiten. We hebben er nog eentje, Loose Ends. En eh, die ga je nu horen tot aan het nieuws met het nummer Rush.